Het RIVM baseert zich op cijfers van huisartsen in het hele land. Nederland is 10 weken in de greep van de Mexicaanse griep geweest. Een epidemie duurt meestal 10 weken. De Amerikaanse Senaat heeft het plan van president Obama voor de hervorming van het gezondheidsstelsel goedgekeurd. Dat is geen verrassing. Maandag besloot de Senaat al tot stemming over te gaan. De Senaat heeft 24 dagen achtereen over het plan gediscussieerd. Daarmee was het de langste Senaatsdebat ooit. Eerder keurde het Huis van Afgevaardigden de hervorming van het gezondheidsstelsel goed. Beide huizen van het Amerikaanse parlement hebben wijzigingen aangebracht. Daarom moeten volgend jaar beide versies in elkaar worden geschoven. Het nieuwe stelsel moet er onder meer toe leiden dat alle Amerikanen verzekerd zijn. Nu zijn er nog 31 miljoen niet verzekerd tegen ziektekosten. Bankpresident Wellink is nog niet optimistisch over het economisch herstel. De indruk dat het allemaal wel meevalt is niet terecht, zei hij in het NOS Radio 1-journaal. Er komen nog een paar honderdduizend werklozen bij en het herstel is erg fragiel. Daarom sluit Wellink nieuwe tegenslagen niet uit. In Utrecht is vannacht ingebroken bij een polier. De inbrekers hebben het kasgeld meegenomen. Toen er werd gekeken in de koelcel bleek er ook zo'n acht bestelde kalkoenen verdwenen. De klanten reageerden met begrip. Volgens de polier hoeven ze geen honger te lijden met de kerst. De klanten kregen twee kleinere kalkoenen of losse stukken vlees mee naar huis. Het weer. ANWB adviseert automobilisten vanaf vanavond 9 uur tot morgenochtend 11 uur niet de weg op te gaan. Het kan overal in het land glad worden. De ijzel begint volgens het KNMI in het zuiden en kan zich in de loop van de avond snel over het land verspreiden. De kustprovincies krijgen volgens de meteorologen ook te maken met sneeuwbuien.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 Het zijn de laatste donkere dagen van het jaar. Dus is het weer tijd voor de winterse 50. Want ook dit jaar zenden wij hem uit. Winter in America is cold. long December. De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden.